uur. moet met het RWS Journaal. 850 havenwerkers in grote meerderheid in met voorstellen van FNV Havens, meldt RTV Rijnmond. De bond wil de haven in december en in januari drie dagen volledig platleggen. De FNV is bang voor banenverlies nu de Tweede Maasvlakte in gebruik is genomen. De containeroverslag is daar vrijwel volledig geautomatiseerd. Met de stakingen wil de vakbond werkzekerheid voor negen jaar afdwingen... Het havenbedrijf vindt zo'n garantie te duur. In Duitsland hebben onbekenden brand gesticht in een huizencomplex waar ook asielzoekers wonen. Twee mensen moesten met rookvergiftiging naar het ziekenhuis. De brand werd gesticht in de kelder van een gebouw in een plaats in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. In het pand waren tien vluchtelingen ondergebracht. Doordat de rook het trappenhuis vulde, moest de brandweer de in totaal 35 bewoners met ladders naar buiten halen. Ze worden elders opgevangen. De Amerikaanse overheid heeft het reisadvies voor Amerikanen waar ook ter wereld aangescherpt. Het gevaar van aanslagen is toegenomen, waarschuwt Buitenlandse Zaken. Reizigers krijgen het advies goed op te letten op openbare plaatsen en grote menigten te mijden, vooral tijdens de feestdagen. Actuele informatie wijst er volgens het ministerie op dat Islamitische Staat, Al-Qaeda en Boko Haram doorgaan met het plannen van aanslagen. De waarschuwing van de Amerikanen geldt tot 24 februari. De Amerikaanse jongen Ahmed, die werd gearresteerd omdat hij een zelfgemaakte klok mee naar school nam, eist miljoenen dollar schadevergoeding. Hij wil 5 miljoen dollar van de school en 10 miljoen van de stad Irving in Texas. Ahmed van 14 nam in september een elektronische klok mee om die in de klas te laten zien. Een docent dacht dat het een bom was en de jongen werd gearresteerd. Het weer in de loop van de nacht regen. In het zuidoosten kan het een paar graden vriezen. Overdag regen en landinwaarts ook wat natte sneeuw. Er is veel wind en het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NWS Journal.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 Can it go So tell me how deep is your love? Can it how deep? is your love? tell me how deep is your love? Can So tell me how deep is your love? Can it how deep is your love?